Kees Groot met het NOS-journaal. De VVD wil dat het sociale zekerheidsverdrag met Marokko onmiddellijk wordt opgezegd. Het verdrag regelt dat Nederlandse uitkeringen zoals de kinderbijslag in Marokko ontvangen kunnen worden. Al eerder heeft het kabinet besloten dat die uitkeringen moeten worden verlaagd en aangepast moeten worden aan het welvaartsniveau in Marokko. Volgens VVD-Kamerlid Schut is, de, is het kabinet daarover al drie jaar in onderhandeling, maar wil Marokko helemaal niet. Enkele tienduizenden Marokkanen die in Marokko wonen zouden een Nederlandse uitkering krijgen. Er is tussen de 5 en 10 miljoen euro mee gemoeid. In Soest heeft PvdA-lijsttrekker Osman Soena zijn functie neergelegd in afwachting van een onderzoek naar stemfraude. Hij zou bij een moskee stempassen hebben gevraagd van moslims die niet van plan zijn te gaan stemmen. Beelden van de ronselpraktijken waren gisteravond te zien op tv. De burgemeester van Soest heeft het OM ingeschakeld om uit te zoeken of er sprake is van stemfraude in zijn gemeente. Opsporing Verzocht besteedt vanavond opnieuw aandacht aan de dood van oud-minister Borst. In de uitzending wordt nieuwe informatie over de zaak bekendgemaakt. Els Borst werd 10 februari dood in de garage van haar woning gevonden. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Tussen Maastricht en het Belgische Hasselt komt een sneltramverbinding. Daarover hebben Nederland en Vlaanderen een akkoord getekend. Door de nieuwe 35 kilometer lange verbinding zal de reistijd met het openbaar vervoer tussen de twee steden ongeveer gehalveerd worden. De aanleg van de tramlijn is in Vlaanderen omstreden. Veel mensen vinden de aanleg te duur. Aanvankelijk zou het project 50 miljoen euro kosten, maar inmiddels zijn de kosten opgelopen tot 260 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af. Het blijft helder, met hooguit wat nevel en het koelt af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig, met veel zon en vrij hoge temperaturen. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn nog eh, de langste files in de Randstad. A1 naar Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dat geldt niet voor de A6 bij Almere in de richting van Lelystad. De weg is nog afgesloten tussen de afritten Almere Buiten en Almere Buiten Oost. Omrijden kan eh, via de N305.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 Are you cool? just by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side. internet. www.zfmzandvoort.nl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 you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.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 fuck. fuck. such a motivator. Gotta get you away. So sick of saying yes, sir, yes, sir. You're such an instigator. You wanna play the game, take it or leave.

people crying, can't find something to believe. They put so much faith.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 他。